Raymond Seré met het NOS-journaal. Nederland is bereid meer asielzoekers op te nemen... maar alleen als de andere EU-landen ook meedoen. Dat is de officiële reactie van het kabinet op voorstellen uit Brussel. Die reactie wordt morgen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zou ook willen dat migranten die van de boot stappen... meteen worden teruggestuurd naar de plaats waar ze zijn ingescheept. De boten zouden moeten worden vernietigd. De opvang in de eigen regio moet worden verbeterd. De plannen zijn bedoeld om de grote toeloop van migranten uit Afrika en het Midden-Oosten eerlijker over Europa te verdelen. Nederland zou ruim 5% van de toegelaten asielzoekers voor zijn rekening moeten nemen. De politie in de Verenigde Staten verhoort honderden mensen... die werken bij de zwaar beveiligde Clinton State Prison. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapten daar twee moordenaars. Gouverneur Cuomo van de staat New York zegt dat de gedetineerden hulp hebben gehad bij hun ontsnapping. Ze boorden onder meer een gat in de stalen muur van hun cel en in een stoompijp. Ik geloof niet dat ze het gereedschap hiervoor zonder hulp hebben verkregen, zegt Cuomo. Een Duitse vrouw van 102 krijgt morgen, 77 jaar na het inleveren van haar proefschrift, eindelijk haar doktersbul uitgereikt. Dat gebeurt aan de Universiteit Hamburg-Eppendorf. De kinderarts Ingeborg Zilium Rappaport leverde in 1938 haar proefschrift in, maar als Jodin mocht ze in Nazi-Duitsland haar proefschrift niet verdedigen. Silm emigreerde naar de Verenigde Staten en maakte daar verder carrière als kinderarts. Toen de decaan van de medische faculteit in Hamburg dit jaar over het geval hoorde... besloot hij vorige maand alsnog de vrouw mondeling te toetsen. De hoogbejaarde vrouw slaagde glansrijk en krijgt morgen de universitaire oorkonde.